Clemens Peters met het NOS-journaal. PVV-leider Geert Wilders heeft een demonstratie van zijn partij in Rotterdam vanmiddag voortijdig verlaten. Hij deed dat op advies van de beveiliging toen de auto's van hem en zijn beveiligers ingesloten raakten. De PVV-demonstratie trok 700 tot 1000 mensen. Ze demonstreerden tegen het kabinet Rutte en de discriminatie van Nederlanders en de islamisering. De Turkse premier Yildirim zegt dat de Turkse luchtmacht een aanval heeft uitgevoerd op Koerdische milities in de Syrische grensregio Afrin. Turkije kondigde gisteren al een militaire operatie aan in de streek in Noord-Syrië. Op sociale media zijn foto's verschenen met daarop een rookwolk boven het gebied. De politie heeft negen mannen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van geld. Dat is buitgemaakt bij twee overvallen. In 2016 werd in Purmerend een geldloper overvallen en vorig jaar gebeurde dat in Heemskerk. De overvallers zijn overigens nog spoorloos. Een vrouw is gisteravond, vlak voor de avondmis, met haar auto een kerk in Landgraaf binnengereden. Ze kwam met de schrik vrij. De vrouw wilde wegrijden van een parkeerplaats, raakte van de weg en ramde met haar auto de ingang van het kerkgebouw. In de kerk stond de avondmis op het punt van beginnen toen de vrouw naar binnen reed. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de oude kerkdeur is groot. De Spaanse autocoureur Carlos Sainz heeft voor de tweede keer de Dakar Rally bij de auto's gewonnen.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 Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en valt er lokaal winterse neerslag. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen opnieuw op de meeste plaatsen bewolkt, maar dan wel tot de avond droog. Het wordt dan een graad of vijf.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 I'm yawning. I'm yawning. De zaterdagavond zinder. Be prepared to go on a ride. De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Oh jongens, het is zaterdagavond en ik heb een flinke, flinke kater. Ik ben gisteren deze stappen. Eerst naar Café 4, daarna naar de Chin. En vanavond moet ik het allemaal weer opnieuw overdoen. Ik zei het net tegen Fred ook al, je hoorde hem hier van tevoren. Bij eh, Entertainment for You. Zei ik ook al, eh, na 25 worden je katers worden het ergste. En ik kan je wel zeggen, ja het is waar, ze hebben er geen woord over gelogen. Ondertussen heb ik eh, weer bij mij vanavond Patrick in de studio. Goeie, goedenavond, hoe gaat het met jou? Hey, eh, goedenavond, ja dat gaat hartstikke goed. Nou, hetzelfde als jou hè, ook een uh, katertje gisteravond. Ja, gezellig. een beetje, een beetje verrot, hoe, laat ben je wakker? Ik werd om half twaalf wakker en ik moest om elf uur ergens aanwezig zijn. Lekker, lekker. Heerlijk. Ja, je werd, je werd gebeld hè, of je nog even wou komen. Of je nog kwam. ik kreeg een appie. Nou, kom je nog vandaag? Nou ja, iets later dus. Ja, lekker, lekker. Ja, we hebben weer een, eh, een, eh, ja, een gevulde uitzending. Quinten die, eh, is er om 8 uur. Dus dat betekent dat we van 8 tot 9 ook Je Moet Het Maar Weten gaan spelen. Ik heb weer wat nieuwe vragen uh, weer voorbereid. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. We hebben natuurlijk ook van 8 tot 9. om half 9 hebben we natuurlijk ook weer DJ Falafel, MC Falafel. Hè, die ons weer gaat helpen met de lijst der lijsten. Dan hebben we natuurlijk ook uh, ja, alles waar het om draait. Het programma, de Euro Breakdown, de lijst de lijsten, de countdown of the continent. We komen zo weer bij jullie terug. Dan gaan we om half acht gaan we de lijsten doornemen. We hebben straks nog wat slappe hè, wat nieuws. Maar laten we eerst even lekker plaatje draaien, want ik ben helemaal klaar mee. Feels great, Fatty Web, CVBZ. Tot zo! was only and lunch, we thought it was real. I was even falling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember at the prom, you was perfect. time that we spent. And I remember you were really my friend, baby. zaterdagavond zindert met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. I'm young and I'm foolish. I made bad decisions. I block out the news, turn my back religion, don't have no degree. I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately, that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I'll pray. I'm begging you, please. I'm broken, alone, and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I fear for the winners when I try to explain. Ja, bidden. Heb ik vanochtend ook gedaan toen ik wakker werd. Oh, wat een, wat een verschrikkelijke kater. Ik zal die niet geheim houden. Ah. Heb jij er nu nog steeds last van, of niet, eh, Pet? Ja, ik voel, eh, voel me nog lichtelijk uh, na zwaar chemisch, verrot. Chemisch ook nog. Ja, en heel chemisch, inderdaad. Wordt met een klinisch dood. Uh. Zoiets, Oké het noemen. Och, jongens, het is kwart over zeven. Het is weer zover. We hebben in de tussentijd eh, hebben we wat nieuws opgedoken. Ik eh, las deze vanmiddag toevallig. Eh, DJ Khaled heeft een project waar hij niet heel erg veel over wil vertellen. de 42-jarige producer liet weten dat alles rond het project top secret is. Maar ik kan je dit vertellen. Er komt nieuwe muziek van Jennifer Lopez aan. Ik wil J-Lo dan ook bedanken dat ik een van de producers mag zijn naast andere grootheden. En dat ik een future heb op de plaat. En daar ben ik dankbaar voor. Weet jij dat als hij, een, als hij meewerkt aan een nummer, dan hoor je altijd DJ Khaled. Dat, dat, dat is zijn bijdrage. Ja, zijn initialen een beetje ja, laat zien dat het over hem gaat. Ja, ja, ben benieuwd, ben benieuwd. Ja. Nou, ja, blijkt in ieder geval, uh, hij heeft eh, Lopez niet in verband gebracht eh, met Cardi B. Hij zei over de, rap, en zei over de rapper. ze doet haar eigen ding om zo mee te doen. En ja, dit zijn de beloningen waar we hard voor hebben gewerkt. Zoals ja, hits in de top 100. ik weet nog dat ik voor het eerst op één kwam. En ik ken het gevoel hoe geweldig is. Het is de motivatie die ja, dat soort dingen nog meer wil laten doen. En niets dan liefde voor Cardi B en alle nieuwe artiesten die hun, ja, hun eigen ding aan het doen zijn. Los van eh, zijn eh, productiewerken zal DJ Khaled komende maand ook gaan toeren met Demi Lovato. Ze is geweldig, het is een zegen dat ze mij belde. En de kans aanbood om met haar het podium op te gaan. Al dus eh, DJ Khaled hemzelf. Nou ja, het gaat hem hartstikke goed af. Ik moet zeggen dat er, dat is ook een tijdje met Pitbulls daar zo geweest. Iedereen wou met hem samenwerken. Overal hoorde hij een plaat van hem. Dus ik ben benieuwd of DJ Khaled een beetje van hetzelfde kaliber is. Patrick, wat ga je vanavond doen? Eh, ja, nou ja, hetzelfde als uh, gisteren eigenlijk. Eh, ook een verjaardag en daarna weer het dorp in. Ja, ik kan je vertellen dat ik, ik, ik, ga, me, ik ga me inhouden voor de verandering. Ja, ik, dat is ook mijn instelling, maar ik ben bang dat het weer niks wordt. Ik denk dat ik gewoon naar, naar huis toe ga straks. alleen even langs de verjaardag ga en dan als ze zeggen van we gaan naar het dorp, dan zeg ik van nee. Nee, nou ja. Nee. Misschien haal ik je over, maar dat uh, zo wel weer. Ja, we gaan het meemaken. Oh, och, och jongens, we hebben nog een heel gevuld uur. Eigenlijk wel jammer dat Quinten er nu nog niet is. Ik had eh, stiekem eigenlijk al een beetje Je moet het maar weten willen gaan spelen. Maar eh, we hebben straks eh, eerst om half acht nog het begin van de Euro Breakdown. Dus dan gaan we niet, natuurlijk niet de hele top 40 doornemen. Maar nummer 40 tot en met 30. En zoals jullie gewend zijn om 10 voor 8 doen we de 30 tot en met 20. En gaan we daarna weer verder natuurlijk in het tweede uur. We gaan eh, door naar de plaat die... Eh, eh, ja, ja nou, maar, ik heb het al denk ik al honderd keer gezegd. Maar ik vind hem gewoon zo leuk. Ik blijf hem gewoon draaien. Misschien zelfs ook nadat hij de lijst uitgaat. Maar je weet het maar nooit. Diplomo, get it right. We komen zo weer bij jullie terug. Rond half acht. Dan pakken we de rest van de lijst van de Euro daardoor. Tot zo! I'm walking down that road Where did all the flowers go? They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, all oh, begging me to play the role. Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, Why we fight, I don't know. We say it hurts the most. Oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I can't let you go. Cause when it up at And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one. And I've been quiet for too long. asking for favors. My whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. voordat we naar eh, de nieuwe van eh, Anne-Marie eh, gaan luisteren... Dan heb ik nog een, een leuk iets. We gaan toch Je Moet Het Maar Weten spelen, want ik heb de enige echte Fred kunnen strikken. En uh, Fred heeft, heeft, zich eerder al bewezen als een, ja, hoe zeg dat, een, een kandidaat die veel kennis heeft. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Patrick, ga jij je staande houden tegen Fred. Ik, nou, ik ben er bang voor. Hij heeft wel veel kennis, hè? Ja, dat is zeker waar. Hij weet een boel. Eh. Ja, ik ben een buitenbeentje eigenlijk. Ja, ik heb weinig ervaring nog in dit... Nou, eh, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik eh, ga de vraag bij de, erbij pakken. En we, ja, zoals jullie gewend zijn, is dit weer de categorie muziek. En doet hij voor jou het? Is dit vier? Nee, pak jij die andere eens? We hebben wat technical difficulties. Ja, ja, ja. Ik hoor me. Even kijken, is dat vier of is dat drie? Ik ben erbij. Ik denk dat het drie is. Ja, okay. Weet je wat ik ze allemaal over We komen er wel achter. <laughs> Ehm, moet ik jullie nog even eh, opnieuw herintroduceren eh, met eh, de spelregels? ja, doe maar. En iedereen ieder krijgt twee vragen. En dat zijn vragen die gaan in dit geval gaan ze over muziek voor het volgende uur. Ja, dan krijg je ineens een reclame tussendoor. Ja. Maar dan eh, <laughs> krijgt ieder krijgt twee vragen. En dit uur gaat het, eh, hebben we dan muziekvragen. En ik ga voor het volgende uur heb ik een andere categorie in gedachten. En ehm, ja, als je het goed hebt, dan hoor je dit. Ja, eh, duidelijk. duidelijk. Heel duidelijk. Heb je het niet goed? Ah, oké, nou, nou, okay. kijk. Ik ben benieuwd jongens. Ehm, nogmaals, categorie muziek bij Je Moet Het Maar Weten. En we gaan beginnen. Welk bekend kerstliedje is geschreven en gezongen door de Puerto Ricaan José Pereciano? Pret, dat was heel snel. Eh, ja, ik kom even niet... Eh, kerst. Eh, nee, niet kerst aan. Kom je daar nog bij? Feliz Navidad. Dat is hem. Ik had het niet geweten. Dat is 1-0 eh, eh, eh, voor, voor Fred. Ja, ik zat even met Kees Ra in mijn hoofd, maar dat is weer een ander nummer. Dat is geen kerst. Dat is toch weer iets, heel anders. Maar, maar maar 1-0 voor Fred. Patrick, ga jij dit nog goed maken? Of, Ligt eraan welke vraag je stelt. <laughs> Oké. Vraag 2. Uit welk land komen de bandleden van Snow Patrol? Denk er ja, even ik, over ik, ik, ik, wil een gok doen. Ik, ik weet, denk misschien ook. Maar gok, ik denk Zweden. Nou, ik weet het niet. Ik, nee. nee. <laughs> ik, ik, denk eh, richting eh, Canada. Ook niet. Hmm. Allebei nog één kans. Denk er even heel goed over na. Neem er even de tijd voor. Denk hierover na. Snow Patrol. Snow Patrol, de bandleden. Uit welk land zijn die afkomstig? Nou, dan doe ik nog één gok Oostenrijk. Nee. Zwitserland? Nee. <laughs> nee, ik zal jullie helpen. Eh, <coughs> ik ga jullie een hint geven. Eh, het, het, is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Verenigd Koninkrijk? Het is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Dan dus heb je de keuze. Ierland, Schotland of Engeland. Ik ga voor nou, Schotland. ga voor, ja, ja, dat denk ik ook. Jullie denken allebei Schotland? ja. ja. <laughs> <laughs> Noord-Ierland. Oh, oké. <laughs> Okay. Nou Jee, Noord-Ierland. Echt niet geweten. Nee, deze wist ik echt niet. Nou, dat kan hè, dat kan. Dat maakt niet uit. Dat zeg ik, eh, dat nu we, ja toch, eh, je moet het maar weten hebben, hebben eh, in ieder geval hebben. Dan gaan we maar gelijk door, want het is half acht, dus dat betekent dat het tijd is voor het enigste echte moment. Inderdaad. De enige echte top 40, de Euro Breakdown. Patrick, je mag straks revanche nemen. <laughs> Ik ben benieuwd Pak hem jij dan eh, het goed gaat maken. We gaan de nummer 40 tot en met 30 gaan we doornemen van de Euro Breakdown. Wie staat waar, wie is geklommen en wie is er eh, gezakt. Liam Payne vinden wij eh, deze week op plek 40 met Bedroom Floor. Stond vorige week nog op plek 38. En op plek 40 vorige week Imagine Dragons met Thunder staat nu op 39. Vorige week nieuw binnengekomen Rams met Barking staat nu op plek 38. En Cheat Codes, Fetty Web en CBBC met Feels Great op plek 37. Sam Smith met Prey, vorige week op 34, twee plaatsen gezakt, staat nu op plek 36. En op plek 35 vinden wij Kelly met Young, Dumb en Broke. Op plek 34 hebben we Lordy featuring Kelly Post Malone en Sa met Homemade Dynamite. Diplo en Meu bevinden zich op plek 33. Vorige week op plek 36, toch weer vier plaatjes gestegen. Alan Walker featuring Noah Silence met eh, Digital Farm Animals met All Down op eh, plek 32 dus deze week. Marshmallow en Kelly, dat hoorde je natuurlijk net op eh, met Silence, staat nu op plek 31. En dan de nieuwe van Anne Murray met dat nummer. Dan, je mocht net al een kleine sneak preview, mochten jullie er al van horen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, want ik heb, vorige week heb ik hem nog niet echt benoemd, niet echt gedraaid, maar we gaan ook nog even de informatie even over, over haar oppakken. We komen zo weer natuurlijk op terug, maar we gaan eerst even naar die plaat van de luisteren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We komen zo weer terug met meer informatie over Enemy en natuurlijk meer Euro Breakdown. Tot straks! We had know. I spent like six years making sure you came home to love. You had it good. stood by your side. I spent up so much time trying to make you happy. I don't think you ever could be happy. Maybe you should try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys. Give up on the homegrown. Look at me. Cause I need you to understand. Now, when you think of late nights with me, there should lose a couple homeboys, give up on the homegrown. Look at me, cause I need you to understand. Now, when you think of late nights for me. Hij hoorde het nieuw van Emery. Ja, Ben. Mooi nummer, mooi nummer. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. Prachtig. Ja. Ik had het net met Patrick. Eh, Patrick die zei net ook al, eh, ze is eh, eigenlijk al vrij jong, is ze al bezig. We gaan eens even wat informatie over erbij pakken. Want de allereerste ja, komt deze dame dus uit het Verenigd Koninkrijk. Jongens. Nou, oké. Koninkrijk. ja. Misschien komt hij straks in, eh, nu, weten we het. Nu Voor de volgende keer. ze is 26 eh, jaar geboren op 7 april 1991. Eh, ze heeft ook natuurlijk haar eigen officiële website. die heet I iamannemarie.com. Als zesjarige speelde uh, Annemarie Nicholson al op West End in de musical Les Miserables. Zes jaar later stond ze naast eh, Jesse J in de musical Whistle Down the Wind... Summer Girl was in 2013 de eerste demo die ze aanleverde... en na enkele samenwerkingen trok ze de aandacht van Rudimental, Rumor, Mill... wordt een hitje in de Britse hitlijst met uh, eh, Annemarie als zangeres op de achtergrond. In 2016 eh, scoort ze in haar thuisland haar eerste solo-hit met Do It Right... dat later wordt overtroffen met Alarm. Eh, die track wordt, komt in de zomer op de 16e plaats in het Verenigd Koninkrijk... met Rockabye. Haar samenwerking met Clean Bennett en Jean-Paul pakt ze in ons land niet alleen de, haar top 40 debuut... Maar ook meteen een nummer 1 hit op, in, dus in Nederland. En eh, ja, met haar eerste solo-single eh, eh, Ciao, Adios... komt ze in het voorjaar van 2017 op nummer 4. Niet ver later is ze ook te horen op Either Way... een samenwerking met Snake Hips en Joe Badass. Heavy wordt in september haar volgende solo-hit. Dus ik ben benieuwd, er gaat dus nog heel veel meer van haar aankomen. 26 jaar en dat is al zoveel talent. Knap hoor. Heel ik knap. echt knap. Jongens, ja? Durven ja. jullie het zo nog aan? Ja, zeker. Ja. Durven jullie het zo nog aan? Tuurlijk. Oké. Okay. Hem inpakken. Ja? Draai, mijn handen niet voor om. Kijk, kijk, kijk. Ja, hij staat al 1-0 voor. Hij staat al 1-0 voor. Ja, we hebben een kleine voorsprong. Ja, <laughs> we gaan het meemaken. Hey, dan gaan wij om... Uh, uh, spreken we dan gewoon af dat wij om... Uh, nou, nog één plaatje gaan draaien. of we dan nog even die moet het maar weten even gaan spelen. Ja, ja goed idee. Kijken of eh, Fred eh, zijn, zijn voorsprong kan behouden. Of gaat Patrick toch die gelijkmaker maken. Of misschien wel dit eerst winnen. Nou, wie zal het Je weet het niet. We gaan het meemaken, maar eerst gaan we luisteren naar... Help me out. Julie Michaels, Maroon 5. Kom zo weer terug. Ah. places. Are you weak as me? If not, do you wanna be? Ja, ja hij kan ook gewoon meefluiten. ja, ja, ja. Help me out, Julia Michaels. En Room 5. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja, helemaal. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik, eh, het zweet staat op mijn voorhoofd, maar ik ben er klaar voor. Kijk. nou, zoals jullie weten, Fred heeft een 1-0 eh, voorsprong op dit moment eh, op Patrick bij Je Moet Het Maar Weten. Categorie is nog steeds muziek. Jullie krijgen allebei weer twee vragen. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan breien. Ja. Nou, anders ik wil. Ja. <laughs> Zijn jullie er klaar voor? ik, eh, ja. ja. ja, Oké. Hoe heette de tweede cd van de Spice Girls? Oeps. Jemig. Ja. Dat, ja, <laughs> dat is heel lang geleden. Dat is, eh, Ja, dat, eh, dat weet ik. Dat weet ik. Nou ja, ik, ik, weet wel hoe ze eruit zien en uh, wat ja, ze dat gezongen hebben. Ah, kan je vertellen, dat weet ik ook nog wel. <laughs> Dat vergeet je niet zomaar. Ik eh, was een spontaan fan. Eh. <laughs> mijn vader die dacht, joh... Ik ja, heb dat, een, dacht, dat dacht Charles ook. Een klein, klein jongetje, een, klein, een heel raar jongetje gebaard, maar... in ieder geval gebaard erin geschoten. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, allebei niet? Nee, nee, nee. nee. Spice World. Spice World. The Spice World, ja. Nee, nou, het klinkt logisch, maar het komt me niet bekend voor. Nee, nog nooit van gehoord. Nee, sorry. Nou, <laughs> dan gaan we naar de volgende vraag. Eens even kijken. Dit is misschien wel een... Eh, dit is er eentje voor, eh, voor Fred, denk ik. Oh. Nou, gefeliciteerd Fred. Ja. <laughs> Nou, maar we gaan het meemaken. Ik weet het nog niet, hè. Dus ik denk dat jij hem ook wel weet. Oh, nou ja. Over welk park zonk Frank Boeien? Ja. Pret zeg maar. Kronenburgpark. Ja. Fred. Ping, ping. Ik ga u belonen. <laughs> met een... Ja. Een punt. Ja. Nou, eh, gefeliciteerd. wij. Eh, helaas. 2-0. Eh. Wil je nog eentje hebben, Patrick? Kijken of je nog uh, ja, toch ja, punt kan maken. Kijken of je nog in ieder geval niet met 0 eindigt. Dat zou mooi wezen. Nou, kom maar op dan. Hopen dat Ajax ook de nul houdt. Dat gaat sowieso gebeuren. Oké. <laughs> Daar komt hij jongens, daar komt hij. Wat is de officiële naam van de single van Damaru en Jan Smit? Ja, ja, ja. Zeg het maar. Ja. Tuintje Mart? Nee. Oh, nou. Nee. Nee, oh, wacht even. Dat, dat, eh, doen we anders, hè? Dat doen we... Eh, kijken. Ja. Ja, die ja. <laughs> ja, dat krijgen, dat krijgen we. Die inderdaad. Nee, dat, dat, dat, dat, dat is hem niet. Uh... Nee, ja. Jan Smit en Cameroen? Damaru. Damaru. Damaru. Damaru. Damaru. Da, Damaru. Damaru. Ehm, ja, dan... Uh, eh, eh, douche, ik weet het niet. Nee? Nee, nee ehm, ik zoek hem even op. <laughs> Wacht. Nou, dan, dan, dan, zou ik zeggen Damaru. Ja, ook, dat, ja, even kijken, ik, ga jullie helpen. Ik, ik, denk, is het niet zijn eigen naam gewoon? Damaru? Damaru, dat is zijn, echt, dat is zijn eigen naam. Maar, eh, maar dat is niet... Eh, ja, nee, maar dat, zo heet de cd dus niet. Nee, zo heet het nummer <laughs> niet. En ik ga, ik ga het nummer voor jullie afspelen. Kijken of, of, of dat een herinnering op, eh, oproept. Nou, misschien helpt dat. Even kijken. Dan moeten natuurlijk geen uh, reclame straks in voorkomen. Dus dan wacht nog even. Het nummer gaat, gaan we nu inladen. Het Eens even kijken. We gaan het nummer afspelen. Ik ben benieuwd. Van, van, van Suriname naar Volendam. Tirama. Ja, ja, ja. ja, ik Dat hij, was wel, Hij was, eerst. Hij was wel eerder. Ja. inderdaad. inderdaad. Dat is inderdaad uh, ja, wat... Uh, ja, dat, dat was... Hoe, het, hoe, hoe, hoe, het nummer eigenlijk officieel heet. Ja, ja. Mirasu, eh, dat, is, dat, is de naam van zijn dochtertje volgens mij. Hè? Dat weet ik niet. Ja, ja, volgens mij, mij is Mirasu volgens mij gewoon dan, ja, maar zo, andere, anders voor... hoe heet het? Zeg maar. Dus uh, Pet? Ja. ja je hebt uh, toch... Uh, wel even de deuntje. Hè? Huh? Ping, ping. Oh, oh, ja, ja, ja, ja. ja. Of wel, ja, ja, ja, ja. Nou ja, hij komt eraan, hij komt eraan. Ik, ga, ik, ga hem ik ga hem gelijk voor je doen. Ik bedoel... Kijk, ja, ja. 2-1, Pet. 2-1. Toch nog 2-1. Gewoon niet 0 afgekomen. Maar ja, Fred, overduidelijke winnaar. Ik denk dat het... wat, wat, dan zeggen we alleen maar het volgende op... ja. Oh. Yeah. <laughs> Precies, inderdaad. Fred die gaat er eh, met de winst vandoor in het eerste uur. Ik eh, hoop dat, eh, Patrick, ja. dat jij kan herpakken straks van, van 8 tot 9. Want dan gaan we natuurlijk <laughs> een, een, nog een ronde spelen. Want je moet het maar weten. Jongens, het is tijd om middellijk een plaatje te gaan draaien. We gaan om tien voor negen komen we weer bij de mensen terug. En dan gaan we de nummer 30 tot en met 20 doornemen van de Euro Breakdown. We gaan hem eerst eens even, voordat we daar naartoe gaan, gaan wij lopen op het water met, in eh, liefde. ja, met Sita en eh, Marco Versato. Nee, nee, in dit <laughs> geval is het Beyoncé en Eminem. <laughs> Tot straks. Expectations so high. Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp. But as soon as I grab, squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart And That's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. As pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. It's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen, and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Kim, Pac, Big James, Todd Smith, and I'm not Prince. So a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest. A flawed human, I guess. But I'm doing my best to not ruin your expectations and meet 'em. But first, the speed 'em verse. Now, Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades, and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't powder cry or spiral down or whine. But I'll decide if it's my final bow this time around, cause I Yes, je hoorde Eminem en Beyoncé met Walk on Water. Het is weer zover, het is 8 voor 8. En we gaan de hitlijst doornemen. Dit is nummer 30 tot en met 20 ben je net binnengekomen en je hebt de nummer 30 net gemist. Dat is Anne-Marie met Dan. Hij stond vorige week op plek 37, Maroon 5 en Julia Michaels Oh Help Me Out staan op plek 29. Vorige week op plek 23. Zes plaatsen gezakt ten opzichte van de vorige keer. Kijk naar waar Eminem en Beyoncé staan. Die staan samen op 28. Vorige week op 31. Kruipen langzaam weer omhoog. Charlie Puth met How Long stond vorige week op plek 24. Nu op plek 27. g Easy en Charlie Puth met Sober gaan we zo naar luisteren. Staat op plek 26. Dua Lipa New Rules op plek 25. En op plek 24 Raksu, Wyclef Jean en Naughty Boy Dimelo. En Sam Smith, Too Good at Goodbyes, blijft nog steeds in de lijst. Vechten voor een plaatsje, vorige week nog op 21, nu terug te vinden op plek 23. Maroon 5, Preaching Sa, What Lovers Do op plek 22 deze week. Vorige week nog op plek 18. En Martin Garrix, David Guetta, James Scott en Romy Dia. Zo, plek 21 met So Far Away. Portugal The Man, Feel It staat deze week op plek 20. Stond vorige week nog op plek 19. Dat waren de nummer 30 tot en met 20. We gaan luisteren naar eh, de plaat eh, waar ik het net over heb gehad. Sober, hetgene wat ik mij absoluut niet voel op dit moment. Dus ik, eh, ja... Patrick, voel jij nog een beetje nuchter, jongen? Uh, nou, het begint langzaam wel een beetje toe te komen, ja. Ja, het komt wel? Het komt wel langzaam. Okay. Maar... Nou ja, dan heb ik... Ik durf nog steeds geen eh, vuurtje bij mezelf af te steken, want dan uh, gaat het denk ik nog steeds fout. Ja, maar luister, dat durft niemand bij jou. oh, oké. Okay. als ik hoor wat jij, wat, jij, wat jij je partner ochtends aandoet, dat vind ik echt verschrikkelijk. Uh, ja. Hopelijk uh, drogen we een beetje op van dit nummer. G-Easy Sober. Oh, I know that I regret this when I'm sober. But every shot I'm getting closer, getting closer. Is it true that 80 proof? is the reason I'm with you. Oh, I know that I'll regret this when it's over. Ooh, you know, ooh, story of my fucking life. I regret this <laughs> when it's over. regret this when tomorrow comes. But them drunk nights are more fun than sober ones. With every shot, they're like, oh, here Kobe comes. But I got this bad bitch trying to throw me buns. If I listen to my unks, all the older ones, they'll talk about karma, how slowly comes. Uh. But life is short, enjoy it while you're young. Spend my bank account tonight and have to borrow funds. It all started with a light glass. Now I'm asking how long could tonight last. Man, she had the air face, but a tight ass. If I had a shot less, then I might pass. But I'm faded and I got a little sedated. I can't believe we made it. Every night we celebrate it. I live like Jim Morrison, no telling where I take it. I take her to my room and I tell her get oh, naked. I know that I regret uh. this when I'm yeah. sober. But every shot I'm getting closer, getting closer. again. Stayed over, now she's about to get attached again. Walls built up around her, come crashing in. Passed out at 6 a.m., but she's up at 10. Doing this was not in my plan. She got up and saw rubbers in a trash can. Who bearing some bitch left on my nightstand? Cussed me out and stormed off like, alright then. Uh, on both sides, that was bad for him. Why do people do things that be bad for him? Say we done with these things, then we ask for them. When the sun comes down, then we transform. promises. Oh, I yeah. know that I regret this when I'm sober, but every shot I'm ja een beetje opgedroogd, Patrick. Ja. Ja, dat was G-Eazy met Sober. Ik eh, moet zeggen, we hebben natuurlijk ook al eerder hier gehoord in de Euro Breakdown. Hij eh, doet namelijk ook een eh, nummer samen met Halsey, Him en I. Maar eerst eens even kijken, wie is g Easy nou echt? hij is 28 jaar, geboren op 24 mei 1989. Dus hij is gewoon ietsjes ouder dan ik. Hij wordt gewoon 29 straks g e wordt ook wel Gerald Earl Gillum eh, genoemd. En hij, uh, op, nou, hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van New Orleans. En hij maakte daar al verschillende nummers. Al snel brengt dat hem in contact met artiesten als Lil B en The Cataracts. En hij wordt lid van het hip-hop collectief The Bay Boys. Later mag hij ook voorprogramma's verzorgen voor Lil Wayne en Snoop Dogg. Eind 2015 scoort hij ook met de opvolger When It's Dark Out. Een succes dat van, van het album is gekomen Me, Myself and I met uh, Bibi Rexa. Daarbij scoort hij ook zijn eerste top 40 hits. En eh, ook wordt You Don't Know Me bij ons ook wel eh, bekend als uh, ja, zeg maar niets meer van andere hazen snel opgepikt. In 2016 werkte rapper mee aan Make Me, de track waar Britney Spears haar re-entree mee maakt. En ook is hij te horen op You and Me van Mark E. Bassie. Voor de soundtrack bij Fast and Furious 8 levert hij in 2017 het nummer Good Life af. Op 15 eh, december verschijnt zijn derde studioalbum Beautiful and Damned... met daarop de single Him and I, die hij samen met Halsey heeft gemaakt. Dan gaan we natuurlijk eh, later gaan we daar eh, nog meer gaan we van horen. Wat gaan we allemaal doen in het tweede uur, Patrick? Heb je een idee? Ja, jezelf maar weten. Je moet het maar weten. je moet het maar weten, inderdaad. Inderdaad, en hij komt nu binnen gewandeld. Mijn oh. tegenstander, dus... de tegenstander van mijn naam. Ja hoor, daar is hij. Hij is er. Hij is er. Och, wacht, wacht, wacht even hoor. Dan gaan we, dan gaan, dan gaan we even de Fufuzela gaan we er even voor uittrekken als ik hem, als ik hem erbij kan krijgen. <laughs> De Rastahoorns wordt hij ook wel genoemd. Eens even kijken. Ja, ik heb hem. Guantanamo Bay. Ja, ja, daar is hij dan. Hij is er gewoon. <laughs> Hallo. Hallo. We hebben nog een halve minuut. Eh, wat wil je zeggen tegen de luisteraars? Blijf zeker luisteren, want ik ben er. Heel goed. Oké. We hebben in een tweede uur hebben we dus gelukkig hebben weer bij ons Quint Quinten die gaat eh, kijken of hij... Uh, ja, is stiekem wel een klein beetje titelverdediger van je moet maar weten. Kijken of hij eh, zijn titel ook deze week kan behouden. Patrick ja, moet toch gaan proberen om de nederlaag van het eerste uur goed te gaan maken. Nou, het zou niet zo moeilijk moeten wijzen tegen Quinten. Ik ben benieuwd.